uur. Kees Rood met het NOS-journaal. Minister Bussemaker heeft geen aanwijzingen dat scholen op grote schaal hun VMBO- of MAVO-afdeling afstoten... om aantrekkelijk te blijven voor autochtone leerlingen en VWO'ers. Dat zei ze in het tv-programma WNL op zondag. Gisteren schreef Trouw dat scholen in stilte afscheid nemen van hun VMBO-afdeling. Daar zitten verhoudingsgewijs veel allochtone leerlingen en daardoor zouden autochtone scholieren wegblijven. Bussenmaker vindt het niet wenselijk als scholen hun VMBO- of MAVO-afdeling afstoten. Ze zal het in de gaten houden, zei ze. In de Oost-Oekraïnse stad Lugansk is opnieuw een Russisch hulpconvooi aangekomen. Meer dan 50 vrachtwagens hebben volgens Moskou 500 ton aan hulpgoederen afgeleverd. In de stad Donetsk arriveerden gisteren ook meer dan 60 legervoertuigen, waarschijnlijk uit Rusland. Op de wagens zaten geen kentekens. Waar de trucks nu staan en met welk doel ze naar Donetsk zijn gekomen is onduidelijk. In Donetsk en Lugansk worden vandaag verkiezingen gehouden. Die zijn uitgeschreven door de separatisten die in het gebied twee volksrepublieken hebben uitgeroepen. Bij een schatzoekwedstrijd in het Gelderse Wilp zijn onverwacht eeuwenoude munten gevonden. De organisatie had munten in de grond verstopt en de deelnemers moesten die met metaaldetectors opsporen. Een van de deelnemers vond munten die er wel erg oud uitzagen. Dat klopte, die munten lagen er al veel langer en waren niet door de organisatie in de grond gestopt. Uiteindelijk bleek het om een schat van 58 munten te gaan die waarschijnlijk 200 jaar oud zijn. Wat de waarde is van de toevallige vondst in Wilp is nog niet bekend. Het weer, de zon schijnt flink en het wordt 15 tot 18 graden. Geleidelijk neemt vanuit het westen en zuiden de bewolking toe en vanavond gaat het regenen.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 Vandaag met jazzmuziek van allerlei rangen en standen... uit allerlei platenkasten en allerlei stapeltjes Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Zoals ik in het begin al zei, van alles wat. En zoals nu ook de big band van Buddy Rich... die een eh, popnummer heeft genomen... en dat stevig heeft eh, laten arrangeren tot een mooi big band stuk... The Beat Goes On. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee, la di da di da. Charleston was once the rage, uh huh. History has banned that stage, uh huh. The miniskirts, the current thing, uh huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da dee, la da da. keep on marching. weer niks meer aan toe te voegen. Buddy Rich, de fenomenale slagwerker. Met zijn big band die uh, de Beat speelde. We gaan nu over naar een Française. Een dame die zingt Coralie Clément. En die heeft het over de schaduw en het licht. L'ombre et la lumière. This Year's Kisses. hoorden Lester Young, Roy Eldridge, Vic Dickinson op de trombone... Teddy Wilson op de piano, Freddie Green gitaar... Gene Romay op de bas en Joe Jones op de drums. Een opname uit 56. Ik ga nu naar een opname uit 55. dat is een eh, cd die is nooit officieel uitgekomen... maar die komt uit het eh, archief van de, Jazzarchief. En dat is een opname van de Dutch Swing College Band met Sidney Bechet in de bezetting zoals die er was in 1955. Peter Schilproort, Dim Kesper, Wiebe Buma, Wim Kolstee, Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven, André Westendorp op de drums. heeft ook nog even daar gespeeld. Jan Marks en natuurlijk Sidney Bechet. En die gaan we nu live horen opgenomen in het gebouw Kunsten en Wetenschappen, 3 september 1955. En zij spelen het nummer de Dutch Swing College Blues. And now we'd like to play for you the Dutch Swing College Blues. applaus voor Sydney Bechet. Met de Dutch Band. Een opname uit 1955. En dat was eh, vier jaar voor Sydney Bechet. Overleed. Ik heb nog een, eh, een andere opname van dezezelfde Dutch bezetting uit 55. En dat is dan volgens mij nog met uh, Beryl Bryden. En dat is dan St. James Infirmary. En dat is een klassieker die in New Orleans en verder buiten gespeeld wordt bij begrafenissen. I went down to St. James Infirmary. folks will know I died. Thank you. ja. En in gedachten zien we bassist Eddie Gomez zijn vingers allemaal eh, van pleisters voorzien. Want dat is wel nodig na deze fantastische bassolo... waar hij samen met drummer Marty Morell en pianist Bill Evans speelde het nummer Autumn Leaves.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 You won't nestle a fine romance. You won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid I haven't got a chance. This is a fine romance. the march of time has a fine romance. My good woman, my strong, aged in the wood woman. You never give the orchids I send a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. I've seen. Seen Today. Gaan we nu naar een opname uit 1960. Stan Getz met uh, Deense begeleiders... Bengt Halberg aan de piano... en good old Gunnar Johnson op de bas. En William Schöpfe de drums in het nummer Get Happy. Thank you. happy, wees blij. Nou, volgens mij zijn we dat. Deze mooie muziek van Stan Getz. We gaan nog een laatste ballad laten horen. Met als titel iets waar we allemaal wel eens last van hebben... als we op het verkeerde moment uit ons bed moeten komen... of als we ergens aan moeten beginnen. En het gaat niet helemaal. Dizzy Gillespie, I Can't Start It. Ze we breken de tent af voor Dizzy Gillespie. De man met de kikkerwangen met zijn eh, omgebouwde trompet... waarvan de kelk helemaal de hemel insteekt als hij speelt. We gaan eh, dit programma beëindigen, luisteraars. ZFM Jazz op zondag. Met een eh, prachtig stuk van Jimmy Smith en concerten. Waar hij wordt begeleid door Lee Morgan op de trompet. Curtis Fuller, de trombone. George Coleman op de altsax. Kenny Burrell gitaar. Donald Bailey op de drums. En is er geen bassist bij? Nee, want dat doet de heer Jimmy Smith zelf met zijn voeten. En we gaan luisteren naar een, eh, een stuk. Ja, dat is altijd wel heel grappig. Want er zijn natuurlijk heel veel stukken die we kunnen draaien. Maar wij gaan uh, draaien Blues After All.